met het NOS-journaal. Vlaanderen heeft maatregelen genomen om het dierenwelzijn in slachthuizen te verbeteren. Er komt meer cameratoezicht. De opleiding van het personeel wordt verbeterd en de toezichthouder krijgt meer bevoegdheden. Vlaanderen neemt de maatregelen nadat vorige maand beelden naar buiten kwamen van mishandeling van dieren in een slachterij in Tielt. In Hilversum heeft brand gewoed in een slagerij en een woning erboven. Vanwege de rook moesten 16 mensen hun huis uit. Ze kunnen voorlopig niet terug. Niemand raakte gewond. De oorzaak van de brand in Hilversum wordt nog onderzocht. In Doetinchem zijn drie huizen ontruimd na een plofkraak op een pinautomaat. Bewoners werden voor de zekerheid geëvacueerd... terwijl de explosieven opruimingsdienst zocht naar mogelijk achtergebleven explosief materiaal. De daders in Doetinchem gingen er met onbekende buit vandoor. De Amerikaanse vicepresident Mike Pence is begonnen aan een tiendaagse rondreis in Zuidoost-Azië en Australië. Begon met een bezoek van een Amerikaanse legerbasis in Zuid-Korea, vlakbij de gedemilitariseerde zone langs de grens met Noord-Korea. De spanningen in de regio zijn de laatste tijd opgelopen. Zondag deed het Noord-Koreaanse leger een raketproef, die overigens mislukt zou zijn. Onderzoekers van een Canadese universiteit zijn een deel van een unieke verzameling Noordpoolijs kwijtgeraakt. De universiteit heeft in twee grote vriezers bijna anderhalve kilometer aan ijskernen liggen. Door een kapotte vriezer is een deel van de collectie gesmolten. Het ijs wordt gebruikt voor onderzoek naar het klimaat.